Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister De Jonge garandeert dat iedereen die positief wordt getest op corona... ook een bron- en contactonderzoek krijgt. Daaruit moet blijken waar de besmetting vandaan komt... en wie er nog meer besmet kunnen zijn. De komende weken worden steeds meer mensen getest... en de Tweede Kamer wilde weten of de GGD's al die contactonderzoeken wel aankunnen. Minister De Jonge antwoordde daarop dat dat het geval is... In juni moeten alle Nederlanders getest kunnen worden. Daar zijn de GGD's nu nog niet klaar voor, maar tegen die tijd wel, denkt de minister. Nederland gaat volgende week massaal naar de kapper. Bij het online boekingssysteem Salonized loopt het sinds gisteravond storm. Er zijn op de site al zo'n 150.000 afspraken gemaakt. Normaal zijn dat er in de drukste tijd van het jaar, december, zo'n 450.000 in een hele maand. Het boekingssysteem wordt door ruim 5000 ondernemers gebruikt, maar dat loopt snel op omdat veel kappers nu ineens ook behoefte hebben aan online reserveringen. Minister Grapperhaus heeft goed genoeg gezocht naar documenten over de vervolging van PVV-leider Wilders voor zijn minder Marokkanen-uitspraak. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een procedure die was aangespannen door RTL Nieuws. Die zender wil weten of toenmalig minister Opstelten heeft aangedrongen op vervolging, zoals de verdediging van Wilders beweert. Die spreekt daarom van een politiek proces. Het ministerie gaf eerder in opdracht van de rechter honderden documenten vrij. RTL vermoedt dat er nog meer zijn, maar de rechter zegt nu dat er zorgvuldig en grondig genoeg is gezocht. De BBC heeft voetbalster Vivianne Miedema uitgeroepen tot speelster van het seizoen. De spits van Arsenal bleef ploeggenoot Danielle van der Donk voor. Die eindigde als derde achter Bethany England van Chelsea. Miedema scoorde dit seizoen 14 treffers in 15 competitieduels. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 2 en 8 graden.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 bij deze tweede aflevering van de Thuismaak-sessies van Alternative FM. Het is eh, vandaag de 7e mei en ook in deze uitzending weer nieuwe singles. Nieuwe singles, eh, bijvoorbeeld van Ivy, die hebben één eh, hebben we er van gemist. Maar de tweede, de UC, die zit inderdaad ook in de uitzending. Moorpark is ook weer met een nieuwe single eh, vertegenwoordigd in deze uitzending. En als het goed is, hebben we ook nog Snow Apple met Simple Things. Dat zijn eigenlijk de nieuwe singles. Maar uiteraard hebben we natuurlijk ook aandacht voor al het recente materiaal. We begonnen trouwens deze Alternative FM met The Prophet van Alaska. En dat is ook alweer van een tijdje terug, want het was alweer van hun tweede album. Nu weer verder met muziek, ook van alweer een tijdje terug. Uit 2012 van het album The Girl You Love, Nobody Knows. En die past natuurlijk uitstekend in dit tijdsbeeld. can And I'm still here, but you're so far away. And now it's time I'm going to leave. You know I'm born wild, I, I can't be your queen. I can't be your queen. van 2 hebben we weer gehad. Het eh, was Fabian eh, Fabiana Dammers met Nobody Knows. Daarachter Joey Vriend met zijn laatste single uh, Hallo. En dat is een single die onder andere is uitgebracht. Eigenlijk is die uitgebracht bij één platenlabel. Het is een beetje een oud woord, platenlabel. Maar goed, het is een, een publisher King Forward Records, die hebben hem eigenlijk opgepikt. En die nieuwe single is min of meer een super samenwerking geweest van Vaklui met goede oren, mix en productie in de MI5 studio. En de mastering is eh, gedaan door Sander van der Heijden toegekomen aan eh, de single van Mirjam West. Hij circuleert alweer een tijdje. We hebben hem geloof ik ook nog eh, gedraaid toen we nog live waren. dat had alles te maken met het zoontje wat Mirjam eh, heeft eh, gekregen. Tenminste, drie jaar geleden is eh, het jongetje ter wereld gekomen. Maar al gauw bleken ze toch op een gegeven moment erachter gekomen dat het jongetje niet helemaal in orde was. Zware epileptische aanvallen. En dat was een verdrietige periode voor hun als ouders. En daarop heeft Mirjam een liedje geschreven en dat nummer dat heet I'm Not Asking for the Moon. The only thing we've learned is everything can change. We try to make it work, but nothing feels the same. It's hard to find the words when trying to explain a feeling of loss when love is what we gain. Mirjam West met het eh, nummer I'm Not Asking for the Moon. En daarachter Ivy, Not Over You. Dat is een eh, single die hij in april al heeft uitgebracht. Maar ja, toen hadden wij nog eh, geen live uitzending en ook geen sessies. Maar straks in het volgende uur gaat Ivy nog een keer terugkomen. Maar dan met de single You Say. En dat is een vrij recent nummer. Overigens, achter deze man schuilt Diederik Brandsma. Dat is zijn echte naam. Maar zijn eh, muziek doet een beetje denken aan Bon Iver en Elbow. En zijn stem, dat is meer iets eh, van Damien Rice en Glenn Hanser. Dat eh, zijn een beetje de, ja, min of meer de kennis die dat hem toedichten. Toegekomen aan een volgend onderdeel. vorige week hadden we al iets gedraaid, maar toen onder de naam Merry Go Round was zij al eerder actief. Nu eh, onder Fridolijn, want dat was eigenlijk eh, vorige week al het eh, geval. En dat merry-go-round, dat was eigenlijk min of meer de, de, de, de, eerste start van haar als muzikant. En nu gebruikt ze eh, het nummer gewoon als titel. Eh, het nummer is ontstaan eh, in het Britse Peak District. Daar in de paarse gloed van de lage zon en over de velden voelden ze zich helemaal los van de dagelijkse wereld. En toen ontstond dat liedje. Het is min of meer dromerige folktronica. luister er zelf. Ja, je hebt het misschien vorige week al gehoord. En Friedelijn, die wordt weer gevolgd door Michel Ebbe met het nummer A Song for Fall and Dark. Overhead the fields blossoming, the sun low about to set. It slowly goes. cycle side by side on the carousel we ride. The scenes passing by as we slowly spin clockwise. Sweet devotion calls your name to harvest the fruit it took from your youth till only the darkness remains.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 Près de toi, je resterai en silence, je te rêverai au printemps. Voilà moi l'âme et mes péchés, l'éternité revient rapidement. Tout est fini avec moi. Garde-moi dans ton cœur. L'automne est presque là. Maintenant, tout ce temps, tu restes avec moi. Désormais, tu vas mourir. Song for Fall and Darkness. En de dame die je erop hebt eh, kunnen horen, dat was niemand minder dan Elma Pleisier van Halfway Station. Weer een, een, blokje van twee waarin weer een nieuwe single in eh, zit. En dat is van Rose Spearman. Uh, Rose Spearman is de dochter van de Amerikaanse jazz saxofonist wij horen saxofonist, saxofonist Glenn Spearman. Leuke Freudiaan, Freudiaanse verspreking. Maar die man was eh, medeoprichter van het label Mars. Eh, dat, eh, zo staat het niet, maar het is M-A-R-S. En dat is eigenlijk ook het label van Kraak en Smaak. De single is een voorloper van meer nieuw werk die eraan zitten zit te komen. Je gaat naar Directions luisteren. Daarachter een Nederlandstalige single van Tols met zeven knopen. Show me a place, a revelation. looking inside. Vier, van Twee, waarin ook een nieuwe single is eh, te horen van Rose Spearman. Eh, dat klinkt heel erg buitenlands. Het is eh, ook oorspronkelijk de dochter van een Amerikaanse jazz-saxofonist, namelijk Glenn Spearman, die medeoprichter is van het label MARS. M-A-R-S. Zeg ik wel goed, denk ik. Want het, eigenlijk is het gewoon Mars. maar we kennen die ook wel van van Kraak en Smaak. De single is eh, trouwens een voorloper op het eh, nieuwe werk eh, wat gaat komen. dat, de single heet dus Directions. Daarachter hoorde je Tols, ook een nummer wat alweer een tijdje uit is. Vorig jaar of twee jaar terug heeft hij dat uitgebracht. Zeven knopen op het album, of wat beter gezegd op het label van Revenge Records is hetzelfde eh, label eigenlijk ook waar Ivy zijn werk op uitbrengt. en dan toegekomen aan iemand die van de week eh, de verjaardag heeft eh, gevierd, namelijk Jolien. Jolien Grunberg heet zij voluit. de vraag die ik van de week even aan haar had gesteld van, joh, ben je al bezig weer met nieuw materiaal? Waarop het antwoord is, jazeker, ik ben er bezig en dat gaat er ook zeker komen. Nou, we doen het nog even met de oude en dat is natuurlijk End of Story. je van twee gehad. Jolene was dat met End of Story. En daar zat zowaar ook daarachter een nieuwe single van Moorpark uh, eh, in verstopt. Wel een beetje kort, uh, eh, 2,5 minuut heren. Dat is toch eh, een beetje lichtelijk aan de korte kant. Maar we weten dat ze nog in de tijd dat wij de live uitzending deden... nog een single hadden uitgebracht. Dit is een allernieuwste. Dat is eigenlijk hagelnieuw, want die is eh, afgelopen vrijdag uitgekomen. There Comes the Devil heet het nummer. We gaan weer verder met eh, weer een blok van eh, twee nummers. Snow Apple, ook nieuw. En dat nummer dat heet Simple Things. How can we forget for so many years to all the simple things just like tree that drops its autumn leaves right before the winter falls. eerste uur is ook weer een uitgekomen. Snow Apple hoorde hier met eh, Simple Things. Is een nieuwe single. Aangereikt eh, ook weer via onze e-mailadres. Ja, ze weten tegenwoordig ons ook wel op die eh, momenten wel een beetje te vinden. Luke Nijman, je hoorde je erachter. Vorige week hebben we al iets in de eerste sessie van Alternative FM nog iets laten horen. Dit is eigenlijk, vinden wij eigenlijk een beetje de betere van het tweetal of viertal uh, nummers wat hij heeft uitgebracht. Sing heet eh, het eh, nummer.